Jelle Seubring met het NOS Journaal. De gezochte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is terug in België. Dat zei hij in een bericht op X. Donderdag hield de Spaanse politie een klopjacht om Puigdemont te vinden... nadat hij na zeven jaar ballingschap opdook in Barcelona. Na een korte toespraak verdween hij weer. Volgens de Spaanse politie hebben twee agenten hem daarbij geholpen. De urenlange klopjacht op Puigdemont leverde niets op. Er gingen al wel geruchten dat Puigdemont terug zou zijn in België. In Amerika mag de psychedelische druk MDMA nog niet worden gebruikt voor de behandeling van posttraumatische stressstoornissen. Toezichthouder FDA heeft een aanvraag van een geneesmiddelenfabrikant voorlopig afgekeurd. De toezichthouder wil aanvullend onderzoek. De fabrikant wil dat de toezichthouder het besluit heroverweegt. MDMA is een druk die onder meer voorkomt in ecstasypillen. MDMA-therapie is ook in Nederland illegaal... maar er wordt wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden bij de behandeling van PTSS. Oekraïense troepen hebben meer gebied veroverd in de Russische regio Koersk, ten noordoosten van Oekraïne. Er zijn ook onbevestigde beelden dat het Oekraïense leger een faciliteit van het Russische energiebedrijf Gazprom heeft ingenomen bij Soetsa. De Oekraïners zouden dieper Rusland in zijn getrokken. Ook zouden ze een militair vliegveld in Rusland hebben aangevallen. De autoriteiten in Kiev hebben nog altijd niets gezegd over de grote aanval op Russisch grondgebied. Nederland staat op, na de 14e dag op de Olympische Spelen in Parijs op de achtste plek op de medaillespiegel. Er zijn tot nu toe 13 gouden medailles behaald door Nederlandse atleten en dat is een record. De 13e gouden medaille werd gescoord door de hockeysters, die wonnen van China. Het weer nog, vannacht droog en een graad of 14.